Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. D66-leider Sigrid Kaag wordt niet opnieuw lijsttrekker van de partij en verlaat de politiek. In een interview met Trouw zegt ze dat ze het werk te belastend vindt voor haar gezin. Eerder zeiden de dochters van Kaag in het programma College Tour... dat ze hopen dat hun moeder iets anders gaat doen... vanwege de bedreigingen die Kaag krijgt. Vorig jaar stond er nog een man met een brandende fakkel voor haar privéadres. Kaag blijft nog wel aan als demissionair minister van Financiën. Bij D66 komen binnenkort lijsttrekkersverkiezingen. Klimaatminister Jette, fractievoorzitter Paternotte... en minister van Defensie Ollongren worden genoemd als mogelijke opvolger van Kaag. In Amsterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij... die was ontstaan door een verkeersruzie. Omstanders zeggen tegen AT5 dat de bestuurder van de ene auto... de andere met opzet de berm in had gereden... Daarna stapte de inzittende uit en werd er gestoken. Drie verdachten zijn aangehouden. Twee van hen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de mensen in de auto's elkaar kenden. De recherche doet onderzoek naar de zaak. Nederland wil het Europees wetsvoorstel over vrouwenrechten afzwakken. Het voorstel richt zich op de aanpak van geweld tegen vrouwen. Bijvoorbeeld door verkrachting zwaarder te bestraffen. Maar Nederland vindt wetgeving over verkrachting niet een Europese zaak. Amnesty International roept Nederland op om van gedachten te veranderen... en de verkrachtingswetgeving op Europees niveau gelijk te trekken. Waarschijnlijk wordt na de zomer in Brussel verder gepraat over het Europese voorstel. De politie in Kenia heeft zeker twee demonstranten doodgeschoten. Ook zouden 53 kinderen naar het ziekenhuis zijn gebracht... omdat er traangas werd ingezet... In diverse steden in Kenia wordt geprotesteerd tegen belastingverhogingen. De protesten begonnen vreedzaam, maar liepen uit op rellen. Het weer, vannacht vooral in het westen en noorden enkele buien.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 Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip I sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before, where you come from? You got a fat bum bum, I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and me. Hey. Trouble gon' find me, trouble gon' find me Trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. Who the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance.